Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Nederlandse hogescholen en universiteiten moet Nederlands weer de norm zijn... en moet er minder les in het Engels gegeven worden. Dat staat in een wetsvoorstel van onderwijsminister Bruins... die daarmee de plannen van zijn voorganger Dijkgraaf doorzet. Ook moet de komst van internationale studenten naar Nederland afgeremd worden. Dat moet ongeveer 300 miljoen euro besparen. Onderwijsminister Bruins praat de komende tijd met hogescholen en unies over deze bezuiniging. Een oud-psycholoog krijgt een taakstraf van 40 uur voor handel in een anti-braakmiddel. Dat spul wordt gebruikt door mensen die zichzelf willen doden met middel X... en zorgt ervoor dat gebruikers het middel niet uitbraken. De man van 80 leverde het middel aan ruim 200 mensen. Daar is alleen geen bewijs voor. Dat vertelt verslaggever Joris van Poppel. Omdat hij simpelweg geen administratie eh, bijhield. Hij ontving eh, mensen thuis, eh, maar daar hield hij geen agenda van bij. Als hij betaald werd was dat cash. Dus ook niet op zijn bankrekening terug te vinden. Denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Ga dan naar 113.nl of bel 113. UNICEF zegt dat door de oorlog in Libanon ruim 400.000 kinderen hun huis hebben moeten verlaten. Sommige kinderen hebben met hun ouders onderdak bij familie gevonden en anderen worden opgevangen in scholen. De oorzaak van de brand in een spookhuis in het Duitse Leer... zo'n uurtje rijden vanaf Groningen... was waarschijnlijk een gesprongen zekering. Zondag gebeurde het en deze vrouw hoorde medewerkers van de attractie ruzie maken over de zekering. Personeel was wel een beetje aan het ruzieën. want eh, ze zeiden nou ja, doe maar gewoon weer aan, ook al is het doorgeslagen. En nou ja, toen eh, zijn we er dus ingegaan en ehm, toen zagen we ook vlammen bij een pop. Maar we dachten, het zouden we bij horen. Het is wel bijzonder in zo'n houten kermisattractie, maar nou, je gaat er niet gelijk vanuit dat het niet de bedoeling is natuurlijk. Zodra we de uitliepen keken we achterom. En er was er wel een grote zwarte wolk boven. Oh we hebben toch echt heel veel geluk gehad. Zelf raakten ze niet gewond, elf anderen wel. Drie van hen moesten ook naar het ziekenhuis. Het weer, de rest van de middag droog en zonnig bij een graad of 15. Morgen ook veel zon en warm voor de tijd van het jaar. Namelijk 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knoopend meer 10 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend, 10 minuten oponthoud. A27 Almere richting Utrecht tussen het EMS en Beeldhoven, 10 minuten. En 235 Amsterdam richting Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam, 10 minuten vertraging. De N247 amsterdam Hoorn is in beide richtingen dicht tussen de Ring en Monnikendam. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Took my hand. Touch my heart.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 Ook de PVV niet, Fabers eigen partij. De minister erkende toen dat de onderbouwing van de noodwet nog niet klaar is. Er komt geen subsidie om woningen in de afgelegen gebieden te voorzien van glasvezel. Het is volgens Den Haag niet rendabel om zo'n snelle internetverbinding aan te leggen in afgelegen gebieden. In Zeeland en Groningen zitten nu nog 19.000 huishoudens zonder glasvezel. Een automobilist uit Arnhem moet vijf jaar de cel in... omdat hij opzettelijk een frontale botsing veroorzaakte. Daarbij kwam twee jaar geleden in Beek iemand om het leven. De man van 33 wilde eigenlijk een einde maken aan zijn eigen leven...